Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Het kabinet wil de straffen voor mensensmokkel verhogen, zeggen bronnen in Den Haag. Morgen wordt een voorstel erover besproken in de ministerraad. De maximumstraf voor mensensmokkel gaat omhoog om smokkelaars af te schrikken... die nu misbruik maken van de toenemende stroom vluchtelingen. De straf gaat van vier naar zes jaar. Op een informatiebijeenkomst in Rotterdam-Beverwaard hebben boze mensen geëist dat er geen asielzoekers komen... Er zijn plannen om in de wijk maximaal vijf jaar lang zo'n 600 asielzoekers op te vangen. Na de bijeenkomst gooide een groepje mensen met stenen naar de politie. Daarna trokken ze naar een benzinestation in de buurt waar ze één of twee politieauto's vernielden. Er zijn drie mensen opgepakt. De Gouden Televisiering voor het beste televisieprogramma van het jaar is gewonnen door Syndroom. De vijftigste ring werd uitgereikt aan maker Johnny de Mol op het televiseergala in Carré in Amsterdam. Is een dankwoord zei de Mol dat het programma over en met verstandelijke gehandicapten wordt gemaakt met liefde, respect en humor. Het zijn zaken die volgens hem de laatste tijd ver te zoeken zijn in de maatschappij. Zijn tante Linda de Mol kreeg een televisier Oeuvre Award. Alleen Mies Bouwman en Willem Duis kregen er eerder eentje. Er is extra aandacht nodig voor het financieel beheer van ProRail. Dat zeggen inspecteurs van het ministerie van Financiën... die onderzoek gedaan hebben naar de problemen bij het bedrijf. Volgens de inspecteurs kost het financieel binnenbeheer de komende tijd nog veel inspanningen van ProRail en meer aandacht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bij Air France hoeven geen banen en routes te worden geschrapt als de vakbonden ja zeggen tegen versobering van de arbeidsvoorwaarden. Dat heeft het bestuur van Air France gezegd. Vorige week maakte de maatschappij bekend dat er 2900 banen worden geschrapt en routes worden opgedoekt.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 non mi fai volare in alto quanto è. Notte alta e sono sveglio, mi rivesto e mi rispoglio, mi fa smaniare questa voglia che prima o poi farò lo sbaglio di fare il pazzo e venir sotto casa Gettare sassi alla finestra accesa, prendere a calci la tua porta chiusa, chiusa. Ancora. Ah, ah, ah. Eduardo de Crescenzo was dat met Ancora. En dan kent het liedje natuurlijk, de melodie kent u ongetwijfeld van Shirley Sweres. Die zong heel even, later ook opgenomen samen met Gerard Joling in duet. Ja, zo zie je, nou weet ik niet eh, welk liedje nou, nou het eerst was.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 The meaning of my life is she. She. she. Alleen maar weer mooie muziek vanavond bij eh, ZFM Zandvoort. Luister naar Tussen App en Vloed. Dit is All By Myself, bezongen door Eric Garman. you those days are gone. Carmen met All By Myself.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 En luisteraars, ik blijf bij u tot middernacht. We got tonight. Kenny Rogers. should we work? onderuit zitten. Neem een drankje en een hapje en geniet van de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. Ja, luisteraars, kent u Loesel Star nog? Nou, dan kent u de Friends Song ongetwijfeld ook nog. even goud van oud. Lucille Star met de eh, eh, The French Song, want zo heette het. Nummer Kietepa, u kent het allemaal van Jacques Brel. U kent het misschien ook van Dusty Springfield, die If You Go Away heeft opgenomen.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 Hoor. Michael Bolton. Michael Bolton. Hij zong nog grote BG hit To Love Somebody. De volgende raak speciaal voor mijn vriendin Yvonne Nijssen... die in het bloemendansen ongetwijfeld meeluistert. Elvis Presley, Crying in the Chapel. You saw me crying in the chapel The tears I shed were tears of joy I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple chapel where humble people go to pray. I pray the Lord that I'll grow strong. as I live from day to day. I've searched and I've searched, but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Now I'm happy in the chapel where people are of one accord. Yes, we gather in the chapel Just to sing and praise the Lord You'll search and you'll search But you'll never find No way on earth to gain peace of mind Take your troubles to the church. get down on your knees and pray. Knees and pray. Then your burdens will be lighter. And you'll surely find the way. And you'll surely find the way. Ja, en Elvis, ik geloof dat hij 82 was, eh, was geweest vandaag toevallig. Ik draai hem speciaal voor Yvonne. Dit is Eric Clapton. Natuurlijk met Wonderful Tonight. U luistert naar Tussen App en Vloed. Wonderful Tonight, Eric Clapton. Herinnert u zich, eh, zich deze nog? Extreme, More Than Words. lekker onderuit zitten. Neem een drankje en een hapje en geniet van de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. Deze draai ik voor Joke Westerberg, James Last en de Wedding Song. Ja, The Wedding Song, written by eh, Paul Stoogie, eh, There is Love, zo is het ook wel getiteld. Het werd gespeeld door het orkest van eh, James Last... en in de Garden voor Joke Westerberg. Dit zijn de chorus, Forgiven and Not Forgotten. As she goes searching for the man long forgiven not forgotten. ik vergeet u thuis ook niet hoor. We gaan heel langzaam zo naar de klok van 12 uur. Dit zijn de Common Linnets. Hier nog uh, en Niels de Lange. Tweede op het Songfestival. Met Calm After the Storm. neem afscheid van uw luisteraars. Dank voor het luisteren allemaal. Een hele goede nacht en eh, een heel goed weekend. We gaan eruit met uh, Aerosmith. I don't want to miss a, miss a, thing. Nou, ik hoop dat u ook geen, eh, geen nummer gemist heeft vanavond. Nogmaals een goede nachtrust. En wat mij betreft tot volgende week donderdag 10 uur.